Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De top van de Nederlandse zorgautoriteit, de NZA, treedt af. Dat zijn twee mensen. Dat heeft de Raad van Bestuur aan minister Schippers laten weten. Aanleiding is de ophef over dienstreizen van NZA-bestuurders. De buitenlandse reizen werden vaak betaald door onder meer bedrijven... die voor de NZA opdrachten uitvoeren. Patiënten krijgen niet altijd het medicijn dat hun arts voorschrijft. Ziekenhuizen kiezen soms voor een goedkopere variant, terwijl de duurdere beter is. Het geldt vooral voor reuma- en kankerpatiënten en ook voor mensen die worden behandeld met groeihormonen. Het blijkt uit een onderzoek van de Stichting Eerlijke Geneesmiddelenverdeling. In opdracht van minister Schippers is dat uitgevoerd. Sinds vorig jaar moeten ziekenhuizen sommige medicijnen zelf betalen en gaan die niet meer via de apotheken. Sindsdien zijn ze op zoek gegaan naar goedkopere alternatieven. Minister Schippers is geschrokken van de uitkomst van het onderzoek en laat de medicijnen voorlopig weer door de apotheken betalen. In Noorwegen, in Oslo, is een imam zwaar gewond geraakt toen hij gisteravond werd aangevallen met een bijl. Een vermomde man viel hem op straat aan. De krant Aftenposten schrijft dat de imam is geopereerd en dat zijn toestand stabiel is. De dader is nog niet gearresteerd. In Kenia, in de kustplaats Peketoni, hebben Al-Shabaab-terroristen opnieuw een bloedbad aangericht. Lokale media melden dat zeker 15 mensen zijn gedood, onder wie twee agenten. Voorafgaand aan de aanval zouden de daders telefoonmasten hebben vernield. Daardoor konden inwoners van het plaatsje geen alarm slaan. De Somalische terreurgroep heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval op Twitter opgeëist. Eergisteren vielen in de stad 48 doden bij een aanslag van Al-Shabaab. Het weer tot slot. Vooral in het noorden schijnt geregeld de zon, maar in het zuiden en het zuidoosten niet zoveel. Daar is veel bewolking en daar zelfs kans op een enkele bui. Het wordt vanmiddag van 18 graden in het noorden tot 22 in het oosten.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 Goed, hè? <laughs> ja, en eh, nou, zoals u ook eh, bij Ruud Jansen gewend met lekkere muziek natuurlijk. straks een stukje cabaret na ene en uh, nieuwtjes uit de regio natuurlijk. En misschien wel landelijke nieuwtjes. Ik weet het niet, eh, Dolly, wat je allemaal voor ons hebt vanmiddag. Nee, we doen eh, om half één en om half twee... gaan we een verslag doen van het regionale nieuws. Ja. En het eh, weerbericht in de, in de regio. Alweer? Ja, alweer. <laughs> alweer nou, het weer. Tja. Deze weer het weer. Oh. <laughs> <laughs> en natuurlijk... Eh, we gaan vandaag van start met onze nieuwe rubriek... Ja. De oproepjes. De oproepjes. En hebben, ja, wij hebben... om kwart voor twee doen we voor iemand een eh, oproep. Ah. En eh, die gaat zelf de oproep doen tijdens de uitzending. Mhm. Live, live, live. Ja. En eh, zijn er nog mensen die een oproepje willen doen? Hè? Dus bent u op zoek naar iets of iemand... en heeft u dat, dat, dat op, op heden nog niet voor elkaar weten te krijgen... dan kunnen wij misschien een helpende hand bieden. Ja, bijvoorbeeld een Als ik lopen die van Winkel Prins uit 1932. Of ja, eh, mocht u hem kunnen dragen, dan, eh, <laughs> dan gaan wij dat voor u... 25 delen, 25 delen. Ja, ja, ja, ja. <laughs> dus dat moet helemaal goed komen. Nee, zoiets. Hè? Dus bent u op zoek naar een bepaalde foto van iets... of, of een, een, een, boek of een plaat of een eh, bolletje wol, weet ik het. Het kan van alles zijn waarnaar ja. u op zoek bent. En ja. Eh, ja. via de radio bereikt u toch een groot, eh, groot publiek. Zo is dat. Dus dan hopen we dat daar reacties op komen. Nou, ik ben dus, zelf benieuwd naar het oproepje van vanmiddag. Ah, je gaat, het nog niet je gaat het nog niet verklappen. Nee, ik ga het nog niet verklappen. Om kwart voor twee hebben we een oproepje. En u kunt natuurlijk altijd bellen naar de studio daarover. Ja. En dan gaan we weer met het telefoonnummer. Even kijken, want dat heb ik weer niet uit mijn hoofd. Dat ga je straks, ga je straks vertellen, Ga je straks vertellen. We gaan eerst even... Oh ja, 30393. Dus telefoontjes kunnen komen naar 30393. 30393 is maar vijf nummers. toch? Ja, nou ja, 02357. Ah, oké. Okay. 023 57 30393. Ja, ah, Oké, een beetje slordig voor mij, hè? ja. <laughs> hey, luister, voor de, mensen die, eh, voor de mensen die aan het uitslapen zijn... of, of net wakker zijn...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 Like I like mine morning. with a kiss. I like mine with a kiss. Boiled or fried. I'm satisfied as, long as, as I, get, my kiss. How do you like your How toast you in like the morning? I like mine morning. with a hug. I like mine with a hug. Dark or light. The world's alright as, as long, long as I, I get my hug. hug. I've got to have my love in the AM. Oh, the rest of my day is positively mayhem. I'm a regular monster. How do you like eggs in the morning? I like mine with a kiss. Hoe wil u uw vanmorgen gebakken? Met kaas en ham? Meegebakken? Ik weet het niet. Eggs can be almost bliss. just as long as I get wil u uw eitje. Heb jij een eitje vanmorgen gegeten, eh, Dolly? Of zeg je van nee? Was het maar waar? Dat vind ik zo lekker, hè? Een eitje, dat heeft iets feestelijks, hè? Dat heeft iets Een feestelijk. eitje ochtends, ja. ja. Luisteraars. Goedemiddag. Wensen wij u vanaf deze plek natuurlijk. En eh, ja, zoals Ruud ook altijd doet, eh, meestal doet in zijn uitzendingen... is naar een groepje luisteren vrij onbekend. Ze komen ergens uit Liverpool, geloof ik, Dolly. Die kant op. Oh, you've gone away this morning, you'll be back again tonight. Telling me there'll be no next time if I just don't treat you right. You'll never leave me and you know it's true. Cause you like me too much and I like you tried before to leave me, but you haven't got the nerve to walk out and make me lonely, which is all that I deserve. You'll never leave me, and you know it's true. Cause you like me too much, and I like you. wrong. I wouldn't let you leave me, cause it's true. Cause you like me too much and I like you belong. Cause I couldn't really stand it, I'd admit that I was wrong. I wouldn't let you leave me, cause it's true. Cause you like me too much and I like you. Cause you like me too much and I like you. Ja, razend populair. En ik heb pas zo'n prachtige eh, eh, eh, tv-uitzending gezien, Dolly. Uh, naar aanleiding van het 50 jaar bestaan uit Amerika vandaan. Dat mooie programma met al die artiesten die allemaal nummers van de Beatles verkondigden. En aan het eind van de oh, uitzending natuurlijk ook nog een live optreden van Ringo Starr en was Paul McCartney. Niet, was dat niet ook in Blokker of was dit wat anders? Nee, dit, dit was echt op, in Amerika. Ja. Ah, oké. Eh, naar aanleiding van, ik dacht, de Ed eh, Sullivan Show, eh, waar, ze ooit, waar ze ooit te gast waren. En, je had maar even gebeld, Charles, had ik ook gekeken. Ja, nou, ik heb het opgenomen. Als je komt als eens een keer, oh. ja, kom maar een keer een bakje koffie bij me thuis doen. En dan, hey, gezellig. Dan... Als de luisteraars zijn die ook mee willen, belt u even. Dan gaan we met z'n allen met een bus naar ah, Charles. Oh, jee. dan, mag, nou, ik eerst nog gaan collecteren. <laughs> Nee hoor, dat was een grap. Ik heb nog een nieuwtje <laughs> trouwens. Oh. Aankomende zondag doe ik hier een jazzprogramma, twee uur lang. En daar hebben wij de de gedoodverfde opvolger van Toet Stielemans... hier live in de uitzending door. Fantastisch, wat leuk. Ja. En eh, van hoe laat tot hoe laat is dat Dat is eh, tussen 10 en 12 uur. Nou, gaan we allemaal luisteren. En dan zijn de luisteraars natuurlijk begrepen: Ja, wie is nou de doodgeverfde eh, opvolger, van, van Toet Stielemans? Nou, het is Martijn Lutmer, zo heet hij. Ja. En hij is op dit moment bezig met opnames met het Metropoolorkest... om daar een mooie cd mee te maken. En Martijn Lutmer, die klinkt zo... hier is, eh, hier is Ali met deze plaatje. Ik vind het echt heel mooi hoor. Echt waar, niet normaal. Puh, die echt stampen. <laughs> Nou, was Wat een mooi commentaar daarachteraan. Ja, het was niet echt stampen, maar het was wel Martijn Lutmer. En Martijn Lutmer, echt waar mensen, hij speelt prachtig. U hebt het zojuist kunnen horen. Nou, hij doet inderdaad niet onder hoor, voor hij... Toets Tielemans. Echt niet, wat prachtig. Ja, heb jij, heb jij eh, enig idee welk nummer dit was? Eh, nummer Kietepa van Jacques Brel. Nou, dat heb je helemaal. Oh, geweldig. Ga je door voor de... Voor de, voor de, voor, voor de, de... vrieskast. <laughs> ja, ja, ik ga door voor de hoofdprijs. nee, eh- en die heb jij dus zondag zomaar in jouw programma hier. Ja, Geweldig. Twee uur lang. En eh, eh, eh, hij, hij, zal ook speciaal repertoire meenemen. En hij gaat alles vertellen over zijn nieuwste CD. Over zijn opnames met het Metropoolorkest waar hij mee bezig is. Ja. Hij heeft ook opgetreden tijdens het concert van, van mijn zoon Sven in, in Hoofddorp. en ja, het is, het is, een fenomeen op, op Ja, dus luisteraars, u merkt het al. Het, is echt heel bijzonder dat u zondag live naar deze man kunt gaan luisteren. Want, Zo is dat. Ja. En, en ja, hij vult een gat natuurlijk. Want ja, Toet, ja. Toet Stieleman is gestopt, hè? Ja, ja, ja. Nou zijn er best wel meer mensen die goed uh, mondorgel kunnen spelen, hoor. Maar, nou, eh, deze is toch wel heel speciaal, hoor, Charles? Ja. Hey, Dolly, wat ik aan jou nog wilde vragen... want dat vind ik toch wel belangrijk om te weten... Beweeg jij, beweeg jij genoeg? <laughs> Hoe moet ik die nou opvatten? Gewoon sporten of iets? ja, dat je zegt van nou, ik, ik, ik denk aan mijn gezondheid. Ja, natuurlijk. We denken toch, nou ja, niet allemaal waarschijnlijk. Hè? Ja, ik ga ervan uit dat we allemaal aan onze gezondheid denken. Ja, want mijn vriendin Yvonne zit hier ook in de studio. En ik vind het ook belangrijk dat ze een beetje beweegt. Nou, wil ik jullie samen uitnodigen. Om een polonaise te doen? Nee. Oh, lekker dansen Om op de tafel. met ons naar het park te gaan op zaterdag. Oh, En dan nemen we de groep Chicago ook mee. Nou, wat gezellig, hé. Kom op. Ja, ja, ik kan niet meer. Ik denk, ik zal eventjes vast gaan oefenen met die Chicago... voor als we zaterdag in dat park zijn. Maar ja. jongen, jongen, jongen, ben ik niet meer gewend hoor, al het bewegen. Ja, het is toch goed voor je, Dolly? In dat park, ik moet, ja. ik moet echt streng voor jullie zijn, want ik bedoel, dat, dat kan niet zo. Je moet gewoon hè, gezond eten. Ja. En daar ga, ik, daar ga ik straks nog meer over zeggen, over dat gezonde eten trouwens. Mooi zo. En straks naar de volgende plaat. En dan, natuurlijk, eh, eh, ja, dan, eh, dan gaan we natuurlijk alles uit de regio horen, toch? Jazeker, dan gaan we naar het regionale nieuws toe. Hè? We gaan naar de klok van half één. Ja, eerst eh, ga ik het erover hebben dat vrijheid erg belangrijk is. Net zo belangrijk als je gezondheid. Ja, want, eh, ja. je ziet dat het nou allemaal weer in Irak gebeurt, in Syrië. ja, ja, ja, Maar ja, vrijheid komt en vrijheid gaat, hè? Ja, zo is het wel. En laten we er maar zuinig op zijn. Freedom freedom Tell me yes and then she tell me no. Freedom never stay long. Freedom moving along. Freedom what? Freedom stay. Freedom love and then she flies away. Freedom never stay long. Freedom moving along. Daddy is a doctor, a debutante, a society. Living in a mansion somewhere in the country shall see. Freedom is a rich girl, that is little sweet girl, pretty as a sunny day. Freedom never does do what she doesn't want to. Freedom never has to pay. Freedom come, freedom go. Tell me yes and then she tell me no. Freedom never stay long. Freedom moving along. Freedom one, freedom stay. Freedom love and then she flies away. Freedom never stay long freedom moving along. Freedom is a name and freedom is a nature running all around the town. Everybody wants to, everybody tries to, but nobody can hold it down. Freedom is a kind, freedom is a gentle, freedom is a happy day. Freedom, what would you do if I say I love you? Freedom, would you run away? Freedom comes. us Freedom moving along. Freedom won, freedom stay, freedom love then she flies away. Freedom never stay long. Freedom moving along. herkent. Het waren natuurlijk de Fortunes. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Wetenswaardigheden uit de regio met Dolly ten Pierik. Goedemiddag luisteraars. Dit is inderdaad het regionale nieuws van dinsdag 17 juni 2014. Twee mannen zijn maandagnacht gewond geraakt... nadat ze overreden werden op het strand van Zandvoort. De 33-jarige en 44-jarige Haarlemmers... werden ter hoogte van strandpaviljoen Voges rond half één overreden. Eerder zaten ze samen met twee andere mannen in de auto. Nadat ze waren uitgestapt op het strand... begonnen ze te dollen en te stoeien. De auto met nog twee inzittenden stond op dat moment op het strand geparkeerd... De twee mannen kwamen voor de auto terecht... maar werden over het hoofd gezien door de 52-jarige bestuurder. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht... maar duidelijk is wel dat er geen alcohol in het spel was. De twee mannen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een kunstwerk in het Wethouder Laanpark in Aardehout is beklad. Medewerkers van de gemeente stuiten dinsdag op het vieze kunstwerk. Het werk is toegetakeld met lijm en kit. Het risico dat vlees van zieke dieren ongemerkt de supermarkt bereikt... is toegenomen door nieuwe Europese regelgeving voor controles. Daarvoor waarschuwen Britse inspecteurs, meldt de BBC dinsdag. Slachters, slachters mogen door de nieuwe regels varkenskarkassen niet meer opensnijden... om het vlees te controleren op onder meer gezwellen of bedorven stukken. Dat moet de verspreiding van schadelijke bacteriën voorkomen... De Europese Werkgemeenschap voor Voedselinspecteurs en Consumentenbescherming zegt dat de kans daardoor groot is dat bijvoorbeeld gezwellen in de rompen niet worden gezien en dus ook niet weggesneden. Afgelopen jaar zijn we tenminste 37.000 varkens tegengekomen met abscessen of TBC in hun lymfe. En deze zullen er nu niet meer worden uitgehaald, al dus een inspecteur van de EWFC. Het is namelijk onmogelijk deze abscessen te zien als de lymfen niet worden opengesneden. De nieuwe regel is ingevoerd door de Europese Unie... en gebaseerd op onderzoek van Europese Voedselveiligheidsautoriteit, de FSA. De FSA meent dat het beter is om één manier van visuele controle te hanteren... om kruisbestuiving te verminderen. Het zomaar opensnijden van het vlees kan bijvoorbeeld de E. coli-bacterie doen verspreiden. En het zijn juist dergelijke bacteriën die de EU ernstige zorgen baart. De brandweer heeft dinsdagochtend in Sparendam een aantal gedumpte vaten onderzocht. Meerdere vaten werden gevonden langs de middenweg... en politieagenten riepen de hulp in van de brandweer. Brandweermannen zijn met een ademlucht op zoek... Nou, verdorie, ik ga <laughs> stotteren. Brandweermannen zijn met ademlucht op onderzoek uitgegaan. De meeste vaten bleken leeg op eentje na... In dit vat zit een bruinachtige vloeistof die niet direct gevaar voor de omgeving opleverde. Instanties zijn ingeschakeld om de vaten af te voeren. Het is nog onduidelijk wie de vaten heeft gedumpt. Groei en Bloei, de grootste tuinvereniging van Nederland... houdt weer de landelijke open tuindagen. Een twaalftal tuinen in Heemstede en Haarlem-Zuid doet mee aan dit initiatief. Een mooie gelegenheid om andere tuinliefhebbers te ontmoeten... en van elkaars tips en trucs te leren. Zondag 22 juni 2014 van 11 uur s ochtends tot 4 uur s middags. De, de toegang is gratis en aldaar is vanaf genoemd tijdstip de route op te halen. En het aldaar eh, zijn de adressen op de Johan Wagenaarlaan 29 te Heemstede... of de burgemeester van Dorenkade 4 te Heemstede. In Haarlem zijn in ruim 8% meer bedrijven over de kop gegaan... dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat zijn iets meer bedrijven ten opzichte van de eerste maanden van 2014. Dat blijkt uit cijfers van faillissementdossier.nl. In mei gingen 53 bedrijven over de kop... vier meer dan dezelfde periode vorig jaar. Volgens de website faillissementdossier.nl is de daling een gevolg van het weer aantrekken van de economie in de laatste kwartalen van vorig jaar. Landelijk gingen gemiddeld 23% minder bedrijven over de kop dan in dezelfde periode in 2013. Het weerbericht met Dolly Tempiri. Er zijn eerst nog vrij veel wolken, maar gaandeweg komt er wat meer zonneschijn vandaag. Aanvankelijk is dat vooral in het IJsselmeergebied het geval. De temperatuur loopt op naar rond 20 graden, aan zee wat lager... en er waait een overwegend matige noordenwind. In de nacht naar woensdag neemt de bewolking weer toe... maar de kans op neerslag is klein. De temperatuur zakt naar een graad of 12. Woensdag is het bewolkt met kans op enige motregen. Het kwik stijgt tot maximaal 18 tot 19 graden... en de noordenwind is wederom matig van sterkte. Donderdag neemt de kans op regen verder toe en de temperatuur begint wat te zakken. Tot nou, zover het nieuws. Tot zover het nieuws.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 Maar je, je hebt me niet aanstaan, geloof ik. Ja, ik heb zit ik erin? Ja, je zit, ja? je zit Oh, ik hoor het helemaal niet. Oh ja, maar kijk eens. Oh, Zie je... wel, ik was even foto's aan het kijken bij Yvonne. Ja. Dus ik had mijn koptelefoon niet op en dan hoor je het niet, hè? Oké. Daar zijn die dingen voor, Dolly. Ja. We gaan even zwingen met Cliff Richards. Gezellig. Love me or leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time's the right time for kissing, but night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. I want no one unless that someone is you. Now I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. To have today and to give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else or leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time's the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else for no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Oh, I want your love, but I don't want to borrow to have it today. Give it back tomorrow. My love is your love. There's no love for nobody else. one is you. Cause I intend to be independently blue. Oh, I want your love, but I don't want to borrow. Have that today and give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. My love is your there's no love for nobody else. Ooh, hmm, my love is your love, there's no love for nobody else. Ja, wie nou dacht dat Cliff alleen maar popmuziek uh, zong of zingt, nou, die is helemaal, eh, die is helemaal fout. Want eh, eh, ondanks zijn hoge leeftijd, hij is de 70 reeds gepasseerd... heeft hij zich ook gewaagd aan het, aan het swing-repertoire. Dat heeft u zojuist kunnen, kunnen horen. Zijn cd heet Bolden Brass. En uh, daar komt dit nummer van. En uh, Lazy, Apple Lazy River heb ik ook al eens gedraaid in een jazzprogramma bij ZFM Zandvoort. Ook zo'n swingend ding. Allemaal swingende stukken op. Allemaal eh, groener stukken zoals dat eigenlijk heet. Want groeners dat zijn uh, mensen als Frank Sinatra, Tony Bennett en zo. Die allemaal die swingende stukken zingen. En ook Rod Stewart, Dolly, die heeft zich daaraan, aan, eh, die heeft zich daaraan gewaagd aan het eh, groener repertoire. Met The American Songbook 1, 2, 3 en nog 25 te gaan of zo. <laughs> ik weet het niet hoeveel hij er nog op gaat nemen. Maar in ieder geval, dit was even een swingende muziek. Hou je ervan, Dolly? Zeg je dat? Eh? Ja, natuurlijk hou ik daarvan. Wie houdt daar dan niet van? Zouden er werkelijk mensen zijn die daar niet van houden? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Nah. Nou, nou ieder zijn smaak. Dat is wel zo natuurlijk. Maar ja, dat is waar. ik wou het met jou nog even hebben over eten. Weer? Ja. En goed kalmen, hè, dat is belangrijk. Goed kalmen. dat, dat, je eten gelijkmatig in je bloed komt. Goed kalmen is je halve eten. Oh, oh, oh, wat, jij hebt thuis zitten lachen dat je het allemaal ziet te bedenken natuurlijk. Ja, dat, ja, dat heeft hij lol. Ja. <laughs> ja er waren natuurlijk Coat en Bie, hè, de, de cliché-mannetjes... Ja. Eh, eh, met die enorme conferentie over die man die voor zijn open raam staat... en als een volwassen, brommer, eh, volwassen vent van, zijn brommer afspuit. <laughs> ja. Zijn die draaien straks of niet van mm. nee, de bal? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ik heb er heel wat anders in gedacht. Oh. Ga ik nog niet verklappen. eerst ga ik eens een, een nummer draaien voor mijn lieve vriendin. Want die zit hier ook in de studio. En ja. dat weten de luisteraars niet. Maar die, die dame is zo verschrikkelijk fan van Elvis.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 Muziek van Elvis Presley en uh, ja, kun je altijd draaien, want het is eh, tijdloze muziek, wordt wel eens gezegd. En eh, nou, daar ben ik het helemaal van hakte, ben ik het daarmee eens. Dolly, ik wou jou nog even wat vragen zo tussen neus en lippen door. Ja, en dan zit mijn snor boven, dus ik moet het ook tussen mijn snor door vrienden. Ja, daar zal ik dan maar voor oppassen. Ja. <laughs> Heel, hey, luister, eh, jij had net een idee over, want net als in elke gemeente... zijn er ook in Zandvoort wel eens dierenzoek. Ja, dat klopt. En uh, toevallig eh, kwam er vandaag bij ons uh, een, een, vraag binnen over een vermiste kat. Een kater in dit geval. Ja. zijn naam is Olly. Ja. En Olly is het laatst gezien op zaterdagochtend. Het is een gecastreerde kater van twee jaar. Hij heeft een wit sokje op zijn achterpootje. Hij is zilverkleurig van vacht heeft een vlooienband en een adreskokertje. Ja. En eh, hij is eh, zoek geraakt in de omgeving... of tenminste, hij woont in de omgeving Varenheidstraat, Kamerling, Onnestraat. En hij wordt ontzettend gemist. Dus iedereen eh, uitkijken alsjeblieft naar deze kater... En mocht u nieuws hebben over deze kater... dan kunt u ons even bellen op uh, telefoonnummer 023 57 30393. En anders kunt u ook een berichtje achterlaten op www.facebook.com slash, dus de schuine streep, Zandvoort luncht. En dan zorgen wij dat eh, eventuele meldingen terechtkomen bij de eigenaar van de kat. Ja, een pussycat vermist. Ja, ja. erg hoor, als je je kat kwijt bent. What's new, Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Who what's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling, and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, Whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious And if my wishes can all come true I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. Tom Jones met Pussycat. Only the Poes is, uh, die is vermist. Ja, nou, noem dus één keer nog, uitkijken. Noem één keer nog waar de mensen kunnen reageren, Dolly. Dan, dan, eh, eh, het, was, ja, eh, even, de, kleur van de kat nog. Ja, de, de, het, is een, het gaat om een gecastreerde kater van twee jaar. En oh, dus er zitten geen ballen meer aan? Hij is, nee, dat niet. <laughs> Het is net een kerstboom zonder ballen, zeg maar. Ja. Wel een plassertje, maar de rest mist hij. Oh, en dan, <laughs> Hij is zilverkleurig. Hij heeft een vlooien bandje om. Hij heeft trouwens ook eh, heel kenmerkend een wit sokje op zijn achterpoot. Mhm. En hij heeft een adreskokertje. Dus eh, mocht u de katerolie hebben gezien... bel dan alstublieft naar 5730393. Nou, ik hoop uh, van ganser harte voor de mensen die de kat missen. Want ja, het kan soms net als je kind zijn. Hè? Ja, ze hebben ook heel erg veel verdriet. Ja, ja. dat kan ik me heel goed voorstellen. Er zijn ook mensen die eh, ja, eh, zo'n dier moeten laten inslapen. Dat lijkt me ook vreselijk. Ah, maar daar gaan we het nou even niet over hebben.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 Ja, ik heb de rode loper meteen uitgelegd. Ja. Welkom, welkom. Jouw zoon zingt dat ook zo mooi, hè? die liedjes van Michael Bublé, geweldig. Ja, maar Die, hij is, hij is, Sven is een beetje ook eh, eh, de modernere tour eh, aan het opzoeken. Oh. Ja, Michael Bublé is natuurlijk ook best wel modern. Prachtig. Maar het zijn veelal ook, uh, ook covers die hij zingt. Zeg Ja. En, Maar nee, ja, Sven die zingt bijvoorbeeld ook het volgende nummer. Maar we moeten opschieten, Dolly, want we zitten een we beetje...